Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de schuld van de GGZ in Eindhoven dat een patiënt van 29 is overleden, dat zegt de rechter. Het gebeurde allemaal in 2013. De vrouw werd toen opgenomen in die instelling omdat ze leed aan schizofrenie. Dat is een aandoening aan de hersenen waardoor je psychoses krijgt. In de kliniek kreeg ze een medicijn dat dit tegen moest gaan. Een maand later overleed ze. De vrouw bleek overgevoelig voor de medicatie. Vier jaar geleden vond de rechtbank nog dat de GGZ onschuldig was. In Griekenland rijden er voor het eerst sinds drie weken weer treinen. Vorige maand was er een dodelijke treinramp. 50 mensen overleefden dat ongeluk niet. Machinisten en ander spoorwegpersoneel stopten massaal met werken... maar ze pakken het nu dus weer langzaam op. Maar wel met wat aanpassingen, vertelt onze correspondent Thijs Kettenis. Eh, wel moeten er op elke trein twee machinisten zitten... en op alle stations eh, twee stationschef. Eh, en daar gelden bijvoorbeeld ook snelheidsbeperkingen op gevaarlijke punten. nog lang niet alle treinen rijden. De volledige dienstregeling regeling wordt pas 11 april weer opgepakt. Het Zweedse parlement zegt officieel ja tegen toetreding tot de NAVO. Het lidmaatschap van die militaire samenwerking hangt voor dat land nog wel af van Turkije. President Erdogan wil onder andere dat eerst 120 mensen worden uitgeleverd... die door Turkije worden gezien als terroristen. En nog een opmerkelijk verhaal uit de sportwereld. In Nieuw-Zeeland is de topatlete eh, Zane Robertson voor acht jaar geschorst omdat hij op een hele en halve marathon positief was getest op doping. Maar, zegt hij nu, dat was niet mijn schuld. Iemand heeft mij die doping ingespoten via een coronavaccinatie. Hij leverde ook nog documenten aan om dat te bewijzen. En dat maakt het extra kwalijk, zegt deze expert. Dat does het significantly worse. Um, the doping is one thing, but then lying uh, and creating documentation to try and justify it, um, it takes it to another level. Ja, de atleet zei dat hij het verkeerde vaccin in een kliniek in Kenia heeft gekregen, maar daar zeggen ze dat er geen bal van klopt.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 Er staat nog 90 kilometer file in de regio, maar er zijn heel weinig files die veel vertraging opleveren. Er zijn er maar twee die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren. En dat is de file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 I guarantee tonight's gonna be a good time blur. Cause I'ma blow my whole paycheck. 20 to the band, tell them keep it up tempo. A drink in my hand so you know I wanna hear it drink along, get Gonna take home, do the get it on, drink along Don't wanna hear something slow and sad. Ain't nobody got time in a big handbasket. Can't even turn on no TV. So before all RIP in a casket, let's have us a P-A-R-T. Why? Cause we're hearing them playing a drink along, get gone. Gonna take a cab home, good and strong. Get it on, drink along song. Don't wanna hear something slow and sad. Ain't nobody got time mother getting deep, sing along with each other Do a drink alarm song. ain't got time for that. Yeah, drinks up, raise the roof on this mother getting Richard en de Drink Along Song. Lekker door om daar de show mee te openen. De Nashville Radio Show, we zijn er weer. Twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass muziek. En over dat laatste gesproken, daar gaan we nu naartoe. Want in 1948 werd dit nummer voor het eerst op de plaat gezet door Hank en Audrey Williams. Didi Island maakte haar eigen versie van. Dit is Lost on the River. alweer kwam dit nummer uit Didi Island en Lost on the River. We gaan voor de eerste keer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. Lester en Shelly Jones vormen samen de Shelly Jones Band en hebben in Australië al diverse hits op hun naam staan. Dit is de nieuwste single en die heet Three Grey Hairs. The morning sun gently through my window But it didn't fall so soft against my the years that passed before were shining brightly. But I also saw my future just begin. aan de hand nummertje. De Shelly Jones Band en Three Grey Hairs. En dat was onze eerste digitale brievenbus-inzending. En verderop natuurlijk nog veel meer van dit soort lekkere nieuwe nummers... van artiesten die je misschien nog niet kent en nu misschien wel gaat waarderen.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 Go to our Facebook page, Nashville Radio Show. Come and get your shit. Maddie en T waren dat met Spring Cleaning. Ze zetten in dit nummertje even hun overspelige vriendjes gewoon zo even aan de kant. Helemaal goed, dames. We gaan verder met de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we nu naar Canada voor de nieuwste single van Steve Pontmeyer. Dit is Incendiary. uit Canada. Steve Pontmaier was dat met zijn nieuwste single Incendiary. We gaan nu verder met muziek van Luciana Costa en Rachel Coates, oftewel King Margot. Die gingen samen voor het volgende nummer eh, werken met Gabe Lee in het levende. Dit mooi nummertje op. Dishes en dan. die er al weken staat. King Margo en Gabriel en The Dishes Ain't Done. Nu volk van Jamestown Revival, dit is Young Man. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. I walked back down the Riverbend Road Gathered up a couple good stones Down to the water went looking for a low, Wasn't very far from home saw my face at the water's edge A man with a heavy heart But every now and then he feels so close But every now and then so far Tell me face I saw was a younger man, a little more sure of his ways.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 And as you stood there by my side Wrong to those who were not kind So I could settle down at last And let it go and leave my past Like a solid rock we're standing strong Giving us the strength shut their eyes Esther van Kommer. En ze is op dit moment druk bezig in de studio met het maken van nieuwe muziek. En zodra daar wat van uitkomt, ga je dat zeker bij ons terug horen hier in de National Radio Show. En nu een nummer speciaal voor Marjolein. Dit is Randy Travis en Pray for the Fish. Everybody gathered where the river runs wider at the edge of town To see if that Eddie Levon baptism was really gonna go down Folks bet hard-earned money that water wouldn't change a thing They set the odds at a hundred to one His soul would never come clean then the preacher said, people take a moment or two. There's something we need to do. Pray for the fish. They won't know what's coming when the sand starts rolling off the likes of him. Lord, be with them. They ain't done nothing. Please won't you leave them just a little bit of room to swim. Pray for the fish. Well, preacher ducked him under that cool, clear water, then he did it again. Eddie came up yelling, Lord in heaven, hallelujah, I'm a brand new man. Well, the water got to bubbling, sky got to rumbling, and the ponder backed up the choir. The fish started jumping, it was like they were swimming in a lake of fire. Then Eddie's mama stepped out of the crowd started yelling out loud Pray for the fish They want to know what's coming When the sand starts rolling off the likes of him Lord be with them They ain't done nothing Please won't you leave them just a little bit of room to swim Pray for the fish fait met een knipoog. Randy Travis en Pray for the Fish. En nu is het tijd om lekker mee te zingen. 1974. Als ik zeg Jolene, dan weet je zeker wie er gaat komen, hè? En anders niet, dit is Dolly Parton. Nashville Radio Show.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 En het is zo'n mooi album en staat zo vol met heel veel verschillende nummers... dat het voor mij een beetje moeilijk was om te kiezen, maar ik heb er vier voor je gevonden. We beginnen eerst met Gold en daarna een duet tussen Dirks en Ashley McBride. En dat nummer heet Cowboy Boots. Dit is het Nashville Spotlight album. It ain't easy... Nobody said it would be. You finally find that greener grass, but you're still in the weeds. Ain't it crazy? All the time that you spend driving through the rainbow for the pot at the end. I got some rust on my Chevy, but it's ready to roll. I got a rhinestone sky and a song in my soul. It ain't like gold I've been climbing Trying to get to the view I'm at the bottom but the sky's still pretty damn blue They say heaven is somewhere on the other side But I ain't waiting, hell I'm thinking it's a state of mind I got some rust on my Chevy but it's ready to Got my baby sitting by me, shining like a diamond. Only silver linings in the clouds. And if it starts to rain, I don't worry should lose. That's why they call de twee eerste nummers van het gloednieuwe album van Dirks Bentley, Gravel and Gold. En in de tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij komen. Nu gaan we weer even wat bluegrass voor je draaien. Blue Highway en Dear Kentucky. Nou, natuurlijk heb ik dat voor je opa. We gaan naar 1975, Glen Campbell. Dit is de Rhinestone Cowboy. Dank je. rain Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy.